Ewald de Jong met het NOS-journaal. Bij de aanval op een hotel in de hoofdstad van Burkina Faso is ook een Nederlander omgekomen. Volgens minister Koenders was de man van 67 in het land als vrijwilliger voor de non-profit organisatie PUM, die MKB-ondernemers steunt. Bij de aanslag op het hotel in Ouagadougou kwamen zeker 28 mensen om het leven, onder wie ook zes Canadezen, twee Fransen en twee Zwitsers. In Berlijn zijn de lichamen aangekomen van de tien Duitse toeristen die vorige week dinsdag omkwamen bij een aanslag in Istanbul. De stoffelijke resten zijn met een militair vliegtuig naar vliegveld Tegel bij Berlijn gebracht. Er was een korte plechtigheid in een hangar. De lichamen worden nog niet vrijgegeven. Eerst wordt er nog een autopsie uitgevoerd. Over de hele wereld is met vreugde gereageerd op het einde van de economische sancties tegen Iran. Volgens het internationaal atoomagentschap houdt Iran zich aan de afspraken over inperking van het kernprogramma. Veel wereldleiders zeggen wel dat waakzaamheid geboden blijft. Volgens minister Koeners blijft het atoomagentschap controles uitvoeren in Iran en is er geen sprake van blind vertrouwen. Japanse wetenschappers zijn erin geslaagd om diepgevroren microscopisch kleine beestjes na 30 jaar weer tot leven te wekken. Een van deze zogeheten beerdiertjes kon zichzelf voortplanten. Beerdiertjes staan erom bekend dat ze kunnen overleven in extreme omstandigheden. Ze zijn bestand tegen zeer hoge en lage temperaturen, vacuüm en hoge doses straling. Onderzoekers hadden al een keer beerdiertjes na negen jaar diepvries tot leven gewekt. Het weer. Door sneeuwval en bevriezing is er grote kans op gladheid. Overdag flinke periode met zon en bijna overal droog. Bij weinig wind wordt het 0 tot 3 graden.